2 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Nieuwe zorgondernemers zijn bijna nooit op de hoogte van de kwaliteitseisen waaraan hun werk moet voldoen. Uit onderzoek van de inspectie bleek dat van de 146 nieuwe organisaties die vorig jaar werden bezocht, 95% de eisen niet kende. Het ging om ondernemers in de zorg voor ouderen, gehandicapten, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. De ondernemers zijn volgens de inspectie wel bevlogen... maar hebben de veiligheid en de kwaliteit van de zorg vaak niet op orde. Bij een tweede controle hadden veel bedrijven wel betere resultaten. De eigenaar van het schip waarop in 2016 drie Duitse toeristen omkwamen... wordt vervolgd voor dood door schuld. De toeristen kwamen onder de mast terecht... die vlak voor de haven van Harlingen brak. De 53-jarige eigenaar, die ook de schipper was... had het onderhoud aan de mast volgens het OM niet op orde... Uit onderzoek bleek dat er sprake was van houtrot. De rechtszaak dient in november. Ouders zijn volgend jaar mogelijk honderden euro's meer kwijt aan kinderopvang door strengere regels. Daarvoor waarschuwt de Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang. Een medewerker mag in 2019 voor maximaal drie baby's tegelijk zorgen, in plaats van vier. Daardoor is er meer personeel nodig. De overheid zegt dat de stijgende kosten worden gecompenseerd met een hogere toeslag. Tennis Kiki Bertens is uitgeschakeld op het toernooi in het Chinese Wuhan. Ze verloor in de tweede ronde van de Russische Pavluchenkova. Door haar nederlaag blijft onzeker of Bertens zich kan plaatsen voor de WTA Finals eind dit jaar. Daarvoor moet ze tot de beste acht speelsters van dit jaar horen. Bertens is in dat klassement nu negende. Het weer vrij zonnig en kleine stapelwolken. Het is vanmiddag rond de 15 graden. Morgen droog, opnieuw vrij zonnig, dan 17 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week met maxima tussen de 19 en 21 graden.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 Overeenkomst daarvan is dat de muziek allemaal geschreven is door de Beatles. En, eh, maar dat het niet door hun wordt uitgevoerd. Dat is zo leuk. Ja, dus uh, muziek die eh, voorkomt als soundtrack van een, eh, van een film die heet All This and World War II. En dat waren originele beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Dus van de gevechten en van alle dingen die er toen gebeurd zijn. En <clears throat> origineel filmmateriaal dus. En dat werd gelardeerd, zeg maar, eh, ondersteund, mag je ook zeggen, door eh, de muziek van dit dubbelalbum. En dat was best een eh, groot succes. Het album is geproduceerd door Lou Reisner. dat is allemaal gearrangeerd en georchestreerd bij Will Malone. En ehm, daarbij heeft hij samengewerkt met de London Symphony Orchestra. En de Royal Philharmonic Orchestra. Dus er zijn niet een paar kleine orkestjes aan te pas komen. Dat mag je rustig zeggen. Ehm, er zijn, eh, deze orkesten zijn eh, gedirigeerd door Harry Rabinowitz en David Miesem, Misham, Misham moet ik zeggen, ja precies. Ze zijn opgenomen, de LP is opgenomen in de Olympic Sound Studio in eh, Londen. Eh, Engeland natuurlijk. En eh, de chief recording engineer was Keith Grant. Zeg ik het goed? Nee, Grant moet ik zeggen. Zo. En nou ja, er zijn een heleboel verschillende mensen die hier aan meegewerkt hebben. onder andere Skid Marks. Eh, Nicky Hopkins op piano. Les Hurdle op bas. Eh, Barry Morgan en Ronnie Farrell op drums. Vocal Group on eh, Hey Jude. Dat waren de uh, What's Line. De, en dan nog allerlei andere effecten. Nou, ik kan u dat allemaal helemaal gaan vertellen. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Ik ga u gewoon laten horen wat voor moois er allemaal op deze plaat staat. We gaan het eh, niet helemaal in de volgorde doen, want dat is een beetje lastig. En, eh, of misschien ook wel, dat zullen we wel zien. In ieder geval, we beginnen met kant 1. En eh, het eerste nummer op die kant heet Magical Mystery Tour. En dat wordt in dit geval uitgevoerd door de band Ambrosia. We gaan starten. Wie nieuwjaar? Woehoe! Magical Mystery Tour. paar pond sterling tegenaan gegooid, zou ik maar zeggen. Tegen deze opname twee belangrijke Londense symfonieorkesten werken daarmee. Royal Philharmonic en het London Symphony Orchestra had ik u al verteld. En eh, de artiesten die op dit album meedoen, dat zijn ook niet de kleinste. Uh, en... Ehm, eens even, even weer op de hoes kijken, want wat we nu krijgen... Oh ja, we krijgen nu eh, eh, vervolgens het nummer Lucy in the Sky with Diamonds. Eh, ook weer met diezelfde orkestbegeleiding. En de artiest die het gaat zingen is Elton John. Nou, hoe mooi kan je het hebben. Dus hier is hij, Lucy in the Sky with Diamonds, Elton John. En het komt van een LP, dus daarom... grow so. in luistert naar de vinyljaren. En wij zijn eh, vandaag bezig met All This and World War II. En het, eh, dat is een schitterend dubbelalbum uit, eh, ik dacht uit de 70 e 80 jaren. Ik zal het nog precies nakijken wanneer het uitgekomen is. Maar in ieder geval een prachtig album met uitsluitend muziek erop van de Beatles. Maar door anderen uitgevoerd. Dus wel geschreven door de heren, maar door anderen uitgevoerd. En daar zitten niet de kleinste mensen bij. Zal ik u vertellen. Eh, het is oorspronkelijk dus, eh, voor degene die iets later hebben ingeschakeld, zeg ik het nog één keer. Het is een soundtrack van een film die zo heette. En eh, die bevatte uitsluitend bijna nog nooit eerder vertoond materiaal. uit die Tweede Wereldoorlog. En dus originele filmbeelden zeg maar uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dan gelardeerd en ondersteund door deze prachtige muziek van dit eh, topalbum. Want het was in de tijd ook best nog wel een groot succes. Heerlijke muziek. We gaan verder met een volgende. Eh, Golden Slumbers Carry That Weight. Kent u natuurlijk van het album Abbey Road van de Beatles. Maar nu wordt het uitgevoerd door hun collega's, de Bee Gees. Hier zijn ze. Oh, nog niet helemaal. Elton John is nog niet helemaal afgelopen. Maakt niet uit. We gaan naar Golden Slumbers Carry That Weight. De Bee Gees. Dat is de volgende. En het komt van LP, dus het raakt, ja, het rommelt een beetje. Nou, moet je maar voor lief nemen. there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby right. Numbers En Carry That Weight. Eh, oorspronkelijk natuurlijk van het album Abbey Road. Maar nu hier uitgevoerd. We gaan verder naar de volgende artiest. En dat is Leo Sayer. En die kent u natuurlijk ook van zijn eigen grote hits. Maar hij uh, houdt zich nu... Oh, sorry. Hij houdt zich nu eh, bezig met toch wel best een lastig nummer. omdat dat, om dat te coveren omdat, vooral omdat het origineel zo goed is. Maar hij heeft het toch geprobeerd. En fantastisch gedaan. En natuurlijk, hoe kan het ook anders met ondersteuning van eh, zulke orkesten... zoals het eh, London Philharmonic Orchestra... of de Royal Philharmonic Orchestra en het London Symphony Orchestra. Die twee orkesten hebben aan dit album meegewerkt. Nou, hier komt hij. I am the Walrus. Leo Sayer. Thank you. fashion t shirts stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus. Mr. City policeman sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I'm crying. And if the sun don't, come, you get a chance standing in the English rain? I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Good to you. Expert, expert, choking smokers, don't you think? The Joker laughs at you. See how they smile like pigs in a sty. pigeons climbing up the Eiffel Tower. Elemental penguins singing Hare Krishna, man, you should have seen them. Leo Sayer dus met eh, het prachtige I Am The Walrus. En Angela zei, dat past wel bij Ik weet niet waarom, <laughs> maar ik weet niet of hij een, kop als een walrus heeft. Maar nou goed, Maar ja, We gaan eh, naar iets heel anders nu. Eh, ik zei het al, het zijn alleen maar composities van Lennon McCartney... of van de Beatles, laat ik het zo zeggen. En uitgevoerd dus door allerlei andere prachtige artiesten. En nogmaals, er zijn de grootste der grootste zijn erbij. Allemaal begeleid door twee prachtige orkesten en een band. Ehm, met onder andere Nicky Hopkins op, eh, op piano, Barry Morgan op drums... En nog meer bekende jongens. En vooral die orkesten erachter. Hè? Het London Philharmonic Orchestra. Nee, dan zeg ik het weer verkeerd. Het Royal Philharmonic Orchestra. En het London Symphony Orchestra. Ja, Londen hebben ze meerdere orkesten, zoals blijkt. Goed, eh, Brian Ferry. En dat is eh, de volgende van, eh, van het illustere gezelschap op deze prachtige verzamelplaat. Die overigens, en dat heb ik ook nog even voor u nagekeken... afkomstig is uit 1976. Dus hij is 42 jaar is hij oud. En ik weet niet of... Nou, hij zal wel niet meer te krijgen zijn. Dat is maar het is echt een, een prachtig, prachtig document. Ehm, even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan naar eh, Brian Ferry. En die gaat een heel mooi liedje doen... wat oorspronkelijk eh, op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band voorkwam. Namelijk She's Leaving Home. Brian Ferry.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 She At nine o'clock, she is far away, waiting to keep. always denied for so many years. She's leaving home. Bye bye. Brian Ferry. Uh, groot geworden natuurlijk met, uh, met Roxy Music. Dat is u allen bekend. En ook... Uh, maar hier werkt hij toch ook maar eventjes mooi aan mee. En eh, prachtige vette vertolking van het eh, toch wel hele subtiele liedje She's Leaving Home. Ehm, ik zei het al, de grootste namen die je maar kunt voorstellen, die doen hier aan mee. En dat geldt ook weer voor de volgende meneer die eh, acte de présence geeft. En dat zijn allebei die nu komen. zijn allebei een beetje toch wel... Nou, vooral de laatste zometeen. Dat is wel heel apart. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar goed. Eh, de volgende is Roy Wood. Niet Ron Wood, maar Roy Wood. En er zijn heel wat Woodjes. Je hebt Chris Wood, je hebt Ron Wood, je hebt Roy Wood. Nou, Roy Wood is een meneer die oorspronkelijk eh, bekend is geworden... door zijn bandje, The Move. En daarna werd dat nog Wizard. En daarna eh, werd het The Electric Light Orchestra. Wat hij later dan, toen hij eruit stapte, overdeed aan Jeff Lynne. Die doet overigens ook mee. Eh, nu dus Roy Wood. En eh, die doet weer een lied van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En dat heet Lovely Rita. Dit is Roy Wood. much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Oh, lovely Rita, meet her maid. May I inquire discreetly, when are you free? now? Will you still be sending me a valentine, a birthday greeting, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall. Chuck and Dave. I could be handy mending a fuse when your lights have gone into sweater by the fireside. Sunday mornings go for a little ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me, or will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We'll shall scrimp you. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me, will you still feed me when I? 64. Nou weet ik zeker dat jij nooit raadt wie dit was. Dat weet ik zeker. Of wel? Nee. Nee, dat raad jij nooit, hè? Nee. Nee. Nee, ik denk dat niemand dat weet. Tenminste, als je de hoes niet voor je neus hebt. <laughs> Dan kan je het weten. Ja, je speelt vals. Ja, maar goed. Ehm, dit was een meneer, die laatste, ja, die, die eh, op die, eh, die Lovely Rita aansluit. U herkende natuurlijk het liedje When I'm 64. En dit was een meneer die normaal bekend staat als een ontzettende ruige drummer. Zo eentje die ook wel eens bij optredens zijn drumstel gewoon de zaal in En eh, die in een heel ruig bandje zat. Wat verder bestond uit Pete Townsend, Roger Daltrey en John Entwistle. Oftewel, nee. het was Keith Moon. <laughs> ja, echt. ja, dit was Keith Moon. Echt geweldig hoe, hoe, ze dat opgenomen hebben. En, en dat, dat keurig bekakte Engels wat hij zingt. Ja, e- echt geweldig. En dat zou je zeker van een vent als Keith Moon... zou je dat zeker niet verwachten. Eh, nee. Nee, maar dat is juist het leuke. Dat we dat dus hier wel kunnen worden. Hij heeft het gewoon gedaan op dit album. We gaan naar Rod Stewart. En eh, die, gaat wel een, eh, die gaat wel een liedje zingen wat een beetje meer eh, toch wel ook zijn stijl is. we zijn intussen aanbeland op kant 2. En we gaan gauw verder met Get Back. Periscope up. California grass. Ja, geweldig, Hij blijft het kunnen. Rod Stewart. Maar ja, goed, dit was al 1976. Dus, maar hij kan het nog steeds. Hoor. Laten we dat eerlijk wezen. Rod Stewart dus. En ehm, die eh, had het over Get Back. Met <laughs> toch wel een hele aparte versie van het eh, God Save the Queen eh, ervoor. Maar goed, mag allemaal. Het album heet, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld misschien... Je weet het maar nooit. Eh, All This and World, World War II. En dat is een soundtrack van een film uit de 70 jaren... waarin originele beelden uit de Tweede Wereldoorlog te zien waren... maar dan ondersteund door deze grandioze muziek. Eh, belangrijk is dat alle, de band die erop meespeelt... Eh, eh, begeleid wordt door de twee toporkesten uit Londen vandaan. Om te, dus even nog een keer te noemen. Het Royal Philharmonic Orchestra en het London Symphony Orchestra. En die twee orkesten werken dus als eh, begeleiders mee aan deze prachtige tracks. We gaan naar Leo Sayer. We hebben hem al eerder gehoord, maar ja, hij komt een aantal keer voor. En hij gaat zich nu bezighouden met eh, het prachtige Let It Be. I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. let it be. als composities zijn. Het lijkt alleen nergens op het origineel. Omdat het natuurlijk allemaal veel pompeuzer en groter is aangepakt. Met grote koren, symfonieorkesten, eh, bands. Nou ja, noem het allemaal maar op. Het zit er allemaal achter. Maar het klinkt wel allemaal vreselijk lekker. Vind ik. Ik hoop dat u dat ook vindt. Want nou ja, zo niet. Dan had u waarschijnlijk al uitgeschakeld. Dus dan hoort u dit niet eens meer. Nee, nee. We gaan eh, naar de volgende Artiest. Weet jij wie de volgende artiest is? Nee, dat weet jij niet. Want ik heb de hoes, jij niet. <laughs> de volgende artiest is David Essex. Ken je die nog? Ja. Ja, waarvan? Eh... Ja, ja, ja. Jee, ik ben zo slecht in deze muziek. Ja, oké. Ja. ja. Het is geen metal, hè. dan eh, weet ze het niet. Nee. <laughs> oké, David Essex. Nou, ik zou ook niet meer zo gauw weten wat hij, eh, wat hij ook weer als hitje gehad heeft. Maar in ieder geval, hij heeft wel eens ooit een hitje gehad. En hij werkt hier ook aan mee. En hij gaat zich nu bezighouden met Yesterday. Hier is David Essex. Komt u maar. Komt u maar. day. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Suddenly. shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? yesterday why she such an easy game to play. But now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Mm-hmm. Yesterday. David Essex. Ja, een eh, Nou, niet iemand waarvan je zegt van god, wie is dat nou weer? Wat voor hits heeft die man ook alweer gehad? Nou, Rock On, geloof ik, was er eentje van. Onder andere. Ja. <clears throat> en hij was ook een eh, acteur. Hij heeft ook onder andere nog samengewerkt met Keith Moon, Ringo Starr... in de film That'll Be The Day. Ja, nou. onder andere. Hij was vooral bekend in musicals en dergelijke. Ja, onder andere de Godspel. Daar had hij de rol van Jezus. Ah. Ja, ook dat toch. Goed de volgende is uh, eh, Javelin. Ja, ik had hem nu al aangekondigd. En hij komt eh, ook langs. En nou ja, Javelin kennen we natuurlijk van The Electric Light Orchestra.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 Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own?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 Gonna try with a little help from my friends. I get by with a little help, a little help, just a little help from my friend. Ja, en zo zit het eerste uur er alweer op hebben we het alweer gehad voor vandaag. Eh, nou, voor vandaag niet. Zo twee uur nog. Dit was een eh, indrukwekkende versie van With a Little Help From My Friends Nowhere Man. Eh, met al die orkesten en natuurlijk met Jeff Lynn in de hoofdrol. We zijn na het nieuws van, uh, uur, van drie uur bij u terug. Dus ik zou zeggen tot zo.